Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Op de weg zijn vooralsnog geen grote problemen door het winterweer, zegt de ANWB. Dat komt vooral door de avondklok en het weeralarm dat is afgegeven. Wel zijn er volgens de ANWB hier en daar wat aanrijdingen. Vandaag is de hele dag code rood van kracht. Het advies is om niet de weg op te gaan als het niet nodig is. Bij een weerstation op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is vannacht windkracht 8 gemeten... Dat betekent dat daar sprake was van een sneeuwstorm en dat gebeurde elf jaar geleden voor het laatst in Nederland. Bij een brand in een studentenflat in Amstelveen zijn gisteravond vijf mensen gewond geraakt. Twee van hen moesten naar het ziekenhuis. Op de vierde verdieping was brand ontstaan in een keuken. Vijftig bewoners moesten hun huis uit en werden opgevangen in een sporthal in de buurt. De meesten konden later weer terug naar huis. Een paar studenten moesten de nacht ergens anders doorbrengen. In Irak is voor het eerst een massabegrafenis gehouden voor Jezidis... die werden vermoord door Islamitische Staat. Het gaat om 104 slachtoffers van de genocide van zeven jaar geleden. Ze lagen in een massagraf en zijn herbegraven in de stad Kotje. Vier skiers zijn om het leven gekomen door een lawine in de Rocky Mountains... in de Amerikaanse stad Utah. Vier anderen konden worden gered. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. In de VS is oudbokster Lian Spinks overleden. Hij won in 1976 goud op de Olympische Spelen. Maar is vooral bekend omdat hij als een van de weinigen Mohammed Ali wist te verslaan. Dat gebeurde in 1978 in Las Vegas. Spinks was tot in de jaren 90 actief als bokser, maar haalde verder geen grote successen. Hij was 67 jaar. Het weer, vandaag op veel plaatsen sneeuw. In Limburg is lokaal ijzel mogelijk. Er staat een stevige oostenwind. In het hele land kunnen sneeuwduinen ontstaan. De temperatuur ligt vrijwel overal ruim onder nul. En ook morgen voelt het ijzig koud. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat een korte file op de A22 Beverwijk richting Velsen.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 work it out Forgive and just about forget Let them take you on a first date again And when you lean in for a kiss I hope you both feel the spark. She makes you feel the same way about her that I feel about you right the need of learning, learning.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 You gonna do when you can't say no. And I am feel stop the show, boy, I really need to know. And how you gonna act, how you gonna handle that? What you gonna do when she wants you back?